De kampen komen buiten de hoofdstad Port-au-Prince en zijn bedoeld voor mensen die nu in noodonderkomens in de hoofdstad leven. Er zijn in Port-au-Prince honderden geïmproviseerde kampen. Ze zijn overvol, de hygiëne is slecht en artsen waarschuwen voor de uitbraak van ziektes. Zodra de nieuwe kampen klaar zijn, worden de 400.000 Haitianen er met bussen naartoe gebracht. Volgens de regering is dat waarschijnlijk over een week. In totaal zijn naar schatting anderhalf miljoen Haitianen dakloos geraakt bij de aardbeving. Ook vielen minstens 100.000 doden. Staatssecretaris Bijleveld waarschuwt de Antillen dat de schuldsanering niet doorgaat als de regering na de verkiezingen van vandaag opnieuw wil onderhandelen. De verkiezingen zijn de laatste voordat de Antillen per 10 oktober ophouden te bestaan. Op die datum worden Curaçao en Sint Maarten landen binnen het Koninkrijk. Bonaire, Saba en Sint Eustatius worden een soort gemeente. De oppositie die het goed doet in de peilingen is kritisch over de voorwaarden voor de staatkundige hervormingen. Bijleveld zegt dat ze over details best nog wel eens wil praten, maar niet over het totale pakket waar het saneren van de schulden deel van uitmaakt. De staatssecretaris heeft toegezegd dat ze voor 1,7 miljard aan schulden van de Antillen wil overnemen, onder meer op voorwaarde dat de corruptie wordt bestreden. Een Amerikaan en een Noorse zeggen dat ze als eerste geheel op eigen kracht Antarctica hebben overgestoken. Ryan Waters en Cicely Skog hebben in ruim twee maanden tijd 1800 kilometer op skis afgelegd. Ze waren vertrokken op 13 november en hadden toen ieder een slee bij zich met 135 kilo aan bagage. Waters en Skog zijn beide ervaren bergbeklimmers. Skog was vier jaar geleden de eerste vrouw die de Grand Slam voor avonturiers haalde. Ze was op de hoogste punten van alle zeven continenten en bereikte de Noord- en Zuidpool. Het weer vannacht vrijwel overal droog en temperaturen rond het vriespunt.